spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zijn het eens over een routekaart naar vrede in Syrië. Verwacht wordt dat ook de rest van de raad met de ontwerpresolutie zal instemmen. Volgens persbureau Reuters voorziet het document in een staakt het vuren en de start in januari van onderhandelingen tussen de Syrische regering en de oppositie. Die onderhandelingen staan onder toezicht van de VN. Het grootste obstakel vormde tot nu toe de toekomst van president Assad. Westerse landen eisen zijn vertrek, terwijl Rusland hem als een bondgenoot beschouwt. De Veiligheidsraad komt over ongeveer een uur bijeen. Er komt een einde aan het Amerikaanse verbod op de export van ruwe olie. Het Amerikaanse congres heeft daarmee ingestemd. Als president Obama zijn handtekening ook heeft gezet, kan de olie-export worden hervat. Het verbod werd ingesteld na de oliecrisis begin jaren 70. In het congres bestonden toen grote zorgen over de afhankelijkheid van de VS van geïmporteerde olie. Het congres heeft vandaag ook ingestemd met de begroting voor 2016. En die bevat volgens beleidsmakers maatregelen om de werkgelegenheid en de economie te stimuleren. FC Twente lijkt voorlopig gered. De gemeenteraad van Enschede gaat ermee akkoord dat de gemeente zich garant stelt voor de club, zoals het college had voorgesteld. De gemeente stelt zich garant voor 32 miljoen euro. Daarmee kan de club naar een bank om een lening af te sluiten om schuldeisers af te kopen. Zonder de garantiestelling zou de club vrijwel zeker failliet gaan. En dan zou de gemeente een lening van 17 miljoen euro ook niet meer terugkrijgen. Afgesproken is dat de club zijn stadion overdraagt aan een stichting. Als FC Twente dan alsnog failliet gaat, wordt de gemeente eigenaar van het stadion. Het weer. Het is bewolkt, maar het blijft droog. Het wordt vannacht een graad of 9. Morgen is het wisselend bewolkt, alleen in het westen kan lokaal een spatje regen vallen. Het wordt morgen een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van Zie It. 2015, de final edition. En ik heb een ja, treurige mededeling door. remember? Can't you remember? You're blinded by the lights. Can't you remember? You're blinded by the lights. I breathe, I hear, I see black. I want, I need, I see black. I only see black. thank you Oh. Bye. do do do I am, am. music all night long. Jump, jump, a little higher, jump, until you get tired. Jump, jump, a little higher, jump, jump until you get tired. Jump, jump, a little higher, jump place, so don't let nobody get your way. Tonight's your night, today's your day. House your body to the base. House it all over the place, so don't let nobody get your way. Tonight's your night, today's your day. House music all night long. see. you. this. something like this. And baby small Ja, zijn jullie nog wakker aan de andere kant van de radio? Oh, gezellig. Zie het op jouw radio. De allerlaatste van 2016. 2016? Haha. Nee, jongen. Die komt er vol jaar aan. 2015. De final edition. Daarom gaan we door. Door tot aan 12 uur. Twee uur lang DJ JK en DJ Dion Sydney. Live in de mix. 106.9, 104.5. En natuurlijk lekker digitaal. Zet hem maar wat harder. Schenk dat glas nog maar vol. Oh, hij is nog half leeg. We gaan knallen!